twee steden die enkele jaren de hoofdstad waren van het Verenigde Italië. Ook Rome kreeg een vlag, sinds 1871 de hoofdstad. Italië werd na eeuwen van verdeeldheid in de 19e eeuw samengevoegd. Dat was het gevolg van een brede volksbeweging.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 Maar het laboratorium dat de metingen heeft gedaan heeft de resultaten niet gemeld. De vetten met de kankerverwekkende stof dioxine werden verwerkt in veevoer. Daardoor raakten duizenden boerderijen besmet. Het kabinet neemt vandaag mogelijk een besluit over een nieuwe missie in Afghanistan. Op tafel ligt een plan om zo'n 500 politiemensen en militairen naar Afghanistan te sturen. Van hen gaan er 350 Afghaanse agenten trainen. Een deel van de Nederlanders wordt ingezet in EU-verband, een ander deel valt onder de NAVO. Het kabinet is voor een meerderheid in de Kamer aangewezen op de steun van de oppositie, want gedoogpartner PVV is tegen een nieuwe missie. Staatssecretaris Atsma bekijkt of de regels voor traumahelikopters kunnen worden versoepeld. Hij zegt dat in antwoord op kritiek van de ANWB en het VU Medisch Centrum Amsterdam. Zij willen standaard een helikopter stationeren op het dak van het VU in Amsterdam en het UMC in Groningen. Nu is er alleen een ontheffing voor nachtvluchten als er een noodgeval is. Onze taal heeft een nieuw ezelsbruggetje om alle eurolanden van de EU te kunnen onthouden. Het oude Dingflof-Bips voldeed niet meer, omdat er vijf nieuwe eurolanden zijn bijgekomen. Het nieuwe ezelsbruggetje luidt sms effe bondige clips, een zinnetje waarvan alle letters de beginletters zijn van de 17 EU-landen die de euro gebruiken. Op de website van Onze Taal konden mensen kiezen uit vijf verschillende